een lokale weg in Maastricht. Dat gebeurde toen hij met hoge snelheid door rood reed. De, van de 22-jarige man reed na het ongeluk door en bleek geen rijbewijs te hebben. Frankrijk voert op 1 januari een belasting op frisdranken in met suiker of zoetstof. De maatregel is bedoeld om overgewicht tegen te gaan. Er waren bezwaren ingediend, maar het constitutionele hof heeft die van tafel geveegd. Volgens de critici is de cola-tax alleen bedoeld om de schatkist te spekken, omdat de maatregel ook geldt voor alle light frisdranken.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 I could take your pain away with the spirit in my hands. If you believed in love, if you believed in love, if you believed in me, if you believed in you. As a snake inside your heart biting poison in your soul. There's something eating at your mind, but I can make you whole with the spirit flowing through. Yes, I could help you heal, cause I believe in you. Yes, I believe in you. I believe in you. I believe. Your spirit yearns to dance. Your spirit yearns to dance. who used to be with you, who want to be with you. They long to be with you. There are fragments of your soul that you have left behind. If you believed in love, they're not that hard to find. They're not that hard to find. Not so hard to find. I can see you long ago before you fell apart. It was many moons ago, before you broke your heart. You had to leave yourself to try to make it through. You don't remember me, but I remember you. Yes, I remember you. I remember you. It's a sentimental trick to identify with light. The mandala of your soul is more than black and white. I'm not trying to rescue you, it's not my fate, it's yours. But I know what life is like behind 20 metal doors. bij CVM Zandvoort bij het programma Peaceful Radio, Kerst Peaceful Radio. We zijn begonnen met Asher Queen met eh, zijn cd Serpent in Paradise. De nummer was If You Believed in Love. Nou, je hebt hem allemaal zelf horen kunnen zingen. Asher Queen, die komt naar Nederland, ja ja over een paar weekjes, 21 januari, treedt u op in Dordrecht voor een heel mooi concert wat als titel meegekregen heeft Oh Great Spirit. Naar nou, de gelijknamige cd die deze maand is uitgekomen. Kosten zijn 20 eh, euro, in de voorverkoop 25 euro aan de kassa. En je kan eh, bestellen met Ticket Service, apenstaartje, utopiaradio.com. We gaan door met... Eh, Mooie muziek van Frans Amati. Van het label Phoenix Muziek de CD. In the Presence of Angels. Veel luisterplezier. here. empty Christmas in the morning when the air is crisp and clear. Gathering to welcome in the closing of the year. Christmas with our families, a smile and a tear. I wonder why this love can fill our hearts throughout the year. Christmas in the morning when the air is crisp and clear. Gathering to welcome in the closing of the year. Christmas with our families, a blessing we all peace on earth, good. Feliz Navidad. Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas from of my Ja, ja. Rolando Sanchez, die wist, winst jou een, eh, een hele fijne kerst. En dat ga ik ook doen, want ik ga afscheid van je nemen. Mijn naam is Benno Veugen en ik wens jullie allemaal een hele mooie kerst en hele fijne feestdagen. Maak er iets moois van. We gaan afsluiten natuurlijk met deze toepasselijke muziek van uh, eh, Boomer Evan Evans met zijn Christmas Memories.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 Als ze om twee uur niet weg zijn, dan grijpt de politie in. Dat heeft de burgemeester van Vlachtwedde gezegd, de gemeente waar Ter Apel onder valt. De Somaliërs bivakeren sinds tweede kerstdag bij de ingang van het asielzoekerscentrum. Ze protesteren tegen hun naderende uitzetting omdat ze in Somalië niet veilig zouden zijn. De Immigratie- en Naturalisatiedienst zei vandaag dat ze een nieuwe asielaanvraag mogen indienen, maar de 33 Somaliërs vinden dat niet voldoende. Een Rotterdammer die in Maastricht een fietser doodreed... heeft in hoger beroep een ruim twee keer zo hoge straf gekregen. Het gerechtshof verhoogde de straf van drie naar zeven jaar cel. De man schepte in 2009 een fietser op de kruising van de A2 met een lokale weg in Maastricht. Dat gebeurde toen hij met hoge snelheid door rood reed. De man van 22 reed na het ongeluk door en bleek geen rijbewijs te hebben. De fietser, een man van 20, overleed een paar maanden later aan zijn verwondingen. De dader is volgens zijn advocaat geschokt door de straf van 7 jaar cel en overweegt in cassatie te gaan. Alle VN-instellingen hebben vandaag de vlag halfstok gehangen in verband met de uitvaart van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-il. Volgens de VN is zo'n eerbetoon gebruikelijk. Mensenrechtenactivisten vinden dat Kim Jong-il niet